Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse vrouw zegt dat ze is verkracht op Mallorca. De toeriste van 20 heeft aangifte gedaan van een groepsverkrachting. Het ging mis na een avondje stappen met vriendinnen, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Het was maandagnacht om vier uur in de ochtend, vroeg in de ochtend, met twee vriendinnen op stap in Palma de Mallorca. Ontmoette drie mannen die voorstelden nog wat te gaan drinken in hun kamer, in hun hotel. Nou, deze vrouw ging even naar de badkamer. Eh, toen bleek, toen ze terugkwam, dat haar vriendinnen waren vertrokken. Nou, daarna schijnt het allemaal te zijn misgegaan, volgens de verklaring van deze vrouw. De drie mannen zitten vast. Het gaat om een Spanjaard en twee Cubanen. Opnieuw hebben Taliban-strijders een stad in Afghanistan veroverd. Het is de tiende op rij. Amerika verwacht dat ze heel Afghanistan binnen 90 dagen in handen hebben. Opnieuw zijn vier jongeren opgepakt voor de mishandelingen in Zeeland, op Schouwen-Duiveland. Daar werden meerdere jonge mensen flink mishandeld. Ook zijn er twee fietsen gestolen. In totaal zitten nu negen verdachten vast. Het is druk op weg naar het strand. De parkeerplaatsen in bijvoorbeeld Hoek van Holland staan helemaal vol. Als je naar het strand wil, sluit aan op een andere route of ga met het OV of de fiets. En de missionair premier Rutte is in het Groningse Loppersum. Hij neemt een kijkje op de plek waar veel schade is na aardbevingen... die opkomen door de boringen naar gas... Hij hoort schrijnende verhalen. Deze vrouw wilde wel wat kwijt aan hem. Omdat wij wanhopig zijn en uh, wij gewoon er niet meer uitkomen. En wat is dan de hoop met Mark Rutte hier? Dat er nu een oplossing komt. Ja, ik weet het anders ook niet meer. We zijn gewoon echt raadloos. En Henk eh, gaat hier aan onderdoor. En dat, ja, dat, dat doet mij heel veel pijn. Haar man Henk maakt zich veel zorgen en heeft last van stress. Veel dossiers lopen vast. Gedupeerden moeten vaak lang trekken aan een schadevergoeding of überhaupt een oplossing. Heb ik het weer nog. Flink wat zon vandaag. Vanmiddag schuiven wat stapelwolken over, maar het blijft overal droog en het voelt lekker warm. 20 tot 27 graden is het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knopen De Nieuwe Meer 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10 Noord staat file richting de Koentunnel tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met een kwartiertijdverlies.